het dat scheiden lijden doet. Het brengt harde pijn als je scheiden moet. En waar ter wereld ook iemand weg moet gaan, dan krijgt de ander te verstaan. Nou, tot ziens zeg, ik moet er nu echt vandoor. ziens hou je pijn, denk maar veel aan mij. Wees gerust, want de tijd vliegt voorbij. Nou, tot ziens zeg ik, moet er nu echt van vandoor. Hou je goed, er komt heus wel een weerzin hoor. Nou, tot ziens hou je pijn, denk maar veel aan mij. Wees gerust, want de tijd vliegt voorbij. Arie. Hoeveel verdriet het de kost. Kom nou niet huilen, adieu. Een afscheid, ja, dat is neu. Een kus, een traan en een zwaai. Goodbye, mijn liefste, goodbye. Kom droog je tranen nu maar. Vlug zijn wij weer bij elkaar. Ik zeg niet vaarwel, maar alleen. Als iemand afscheid neemt. dan wil hij niet dat men zijn tranen ziet. Dan doet hij alsof hij het niet zo erg vindt. Maar straks dan huilt hij als een kind. Nou, tot ziens zeg, ik moet er nu echt van door. Hou je goed, bij, komt heus wel een weerzien hoor. Nou, tot ziens, hou je paard, denk maar veel aan mij. Wees gerust, vandoor. Hou je goed en komt heus wel een beetje hoor. Nou, tot ziens, hou je het waar, denk mij veel aan mij. Wees gerust, van.